Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben hem te pakken, de drukste spits van het jaar. Een uurtje geleden stond er 1100 kilometer file volgens de ANWB. Dat komt grotendeels doordat spul uit de lucht valt. Door dat regenachtige weer zijn alle dagelijkse files een stuk langer dan gebruikelijk. En er zijn meerdere bijzonderheden. Ja, er zijn een paar ongelukken gebeurd op bijvoorbeeld de A28 en de A4. De grootste problemen zijn rond Utrecht en op snelwegen in Zuid-Holland en Brabant. Dus succes op de weg allemaal. GroenLinks en de PvdA willen dat het kabinet met strengere klimaatplannen komt. Anders zullen ze die niet steunen. In dat geval wordt het lastig om de plannen door de Eerste Kamer te krijgen. De klimaatdoelen van 2030 worden niet gehaald met de plannen die nu gemaakt zijn, werd eerder onderzocht. Veel kinderen krijgen medicijnen voorgeschreven... waarvan de effecten alleen zijn onderzocht bij volwassenen. Er is gewoon te weinig onderzoek naar gedaan, zegt deze wetenschapper. Lang geleden dacht men dat een kind simpelweg een kleine volwassene was. En inmiddels weten we dat dat niet zo is. Want net als het kind zelf zijn ook de organen vol in ontwikkeling... en gaat het kinderlichaam daarmee anders om met het medicijn. Een verkeerde dosering kan een, kind, een ziek kind juist nog zieker maken. En het ministerie van Justitie wordt vandaag omgebouwd tot pop-up theater. Daar wordt de voorstelling 'Een van ons gespeeld. De minister is een van de gasten en het onderwerp zal hem wel aanspreken, zegt de schrijfster. De voorstelling gaat namelijk over het leven van gevangenen. Een heel menselijk verhaal over een, eh, een man die al 25 eh, jaar zit... en geen uitzicht heeft om vrij te komen en hij is bang om te verdwijnen... omdat hij geen nieuwe herinneringen maakt en zijn oude herinneringen opraken in, in die tijd. Door de voorstelling kan de minister van Justitie zich volgens haar beter inleven... in gevangenen die levenslang vastzitten. En het weer nog in het hele land een grijze dag dus met winterse buien, hagel en natte sneeuw. Alleen in het noorden zijn er opklaringen met af en toe een zonnetje. Het wordt maximaal 3 of 4 graden.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 Ook op eh, de A10, de A10 Noord richting de A10 West tussen de afrit Amsterdam Noord en de Koentunnel 20 minuten vertraging. A27 Almere-Utrecht tussen Almere Hout en Hilversum. En ben je zo'n kwartier langer onderweg. En de N208 Sassenheim richting Haarlem tussen Lisse en de N207 2 kilometer.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 I hope and pray, but not too much. Out of reach is out of touch. All the way is far. thought we were sisters Dressed the same, talked the same, together all the time You could find me in your family pictures Next to you in the frame, but you moved on and I'm replaced I only wanted you to be happy, but I seem upset about it Guess I'm the one who lost the things you had all the time You seem like you're cool with or without it Cause you put me through hell Just to have someone else I hope he always makes you happy But why?